Dat staat in een conceptrapport in opdracht van de ondernemingskamer van het Amsterdams grootste thuiszorgconcern van Nederland. Binnen twee jaar ging het failliet. De onderzoekers stellen vast dat de fusie geen enkel voordeel heeft opgeleverd en dat verschillende projecten veel geld hebben gekost. De ondernemingskamer moet beslissen of de raad van bestuur en de raad van commissarissen zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid. De raad van commissarissen van Mea Vita stond onder leiding van VVD-prominent Loek Hermans. De brand in een opslaghal in Veen is geblust. Rond 8 uur, na bijna 10 uur blussen, kon de brand weer indrukken. Het pand dat werd gebruikt als opslag voor een webwinkel is volledig uitgebrand. Er zijn geen gewonden. Door de brand zijn asbestdeeltjes neergedwarreld in de omgeving. Omwonenden wordt geadviseerd om er voorzichtig mee om te gaan. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt de deeltjes op. De hal stond vol met onder meer trampolines en bubbelbaden. Het weer, Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen vooral smiddags af en toe zon. Maxima 6 of 7 graden. Zondag wat meer zon en een graadje zachter.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 De top van het failliet verklaarde thuiszorgbedrijf Meavita... heeft riskant, ongeloofwaardig en onbegrijpelijk gehandeld. Dat staat in een conceptrapport in opdracht van de ondernemingskamer... van het Amsterdamse gerechtshof. Nieuwsuur heeft het ingezien. Meavita, ontstaan uit een fusie in 2007... was het grootste thuiszorgconcern van Nederland. Binnen twee jaar ging het failliet. De onderzoekers stellen vast dat de fusie geen enkel voordeel heeft opgeleverd... en dat verschillende projecten veel geld hebben gekost. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft opmerkingen van de Turkse premier Erdogan verwerpelijk genoemd. Erdogan vergeleek tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties afgelopen week in Wenen het zionisme met het fascisme en noemde het een misdaad tegen de menselijkheid. Minister Kerry zei ook dat de houding van de Turkse premier niet bijdraagt aan de pogingen om vrede te bereiken in het Midden-Oosten. Nederland haalt de